Er wordt nu gekeken of mensen toch weer hierheen kunnen komen, maar dan moeten ze wel eerst negatief testen, zegt minister van Nieuwenhuizen. Dat mensen wel kunnen reizen, maar dan wel met de verzekering dat ze het virus niet bij zich dragen. Ondertussen wordt de rij met vrachtwagens voor de havens in Engeland langer en langer, want die mogen nog altijd niet op de boot naar Frankrijk. Verslaggever Arjen van der Horst is in Kent. 1500 vrachtwagens, wegen die dichtgeslipt zijn, de haven van Dover die dicht zit. En eh, ja, eh, de, de parkeerplaatsen van benzinestations die ook vol staan met vrachtwagens. Zo'n duizend vrachtwagens staan nu op een oud vliegveld geparkeerd. Ziekenhuizen stellen niet coronazorg zonder enorme haast uit om de coronadrukte aan te kunnen. Want het is nu erg druk door alle nieuwe coronapatiënten die erbij komen en door ziek personeel. Maar zoveel mogelijk zorg moet ook door blijven gaan, zeggen de ziekenhuizen. Wat er gewoon doorgaat om te beginnen zijn de spreekuren. Wat er gewoon doorgaat is zorg in dagbehandeling. Wat er ook gewoon doorgaat is die zorg die eh, planbaar is, maar urgent. En dan moet u bijvoorbeeld denken aan operaties voor een hartaandoening, operaties voor kanker. Maar behandelingen die niet binnen zes weken gedaan moeten worden, worden uitgesteld. Bijvoorbeeld heup- en knieoperaties. De ziekenhuizen gaan de IC-bedden ook uitbreiden van 1150 naar 1450. En deze hit van Tones and I breekt Spotify-records. Dance Monkey is 2 miljard keer beluisterd. Daarmee is het de eerste vrouwelijke en Australische artiest die die mijlpaal bereikt. Alleen Shape of You van Ed Sheeran en Rockstar van Post Malone zijn nog vaker gestreamd dan die 2 miljard keer. Het weer. Vanmiddag is het wat vaker droog. Het is tussen de 8 en de 12 graden. Morgen is het opnieuw grijs en regenachtig. Maximaal 12 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland is de N242 Middenmeer-Alkmaar dicht tussen Heergewaard en de Ring Alkmaar.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 That's what we do. a very shiny nose And if you ever saw him You would even say kerstdagen. you the sky. ZFM wenst je fijne dagen. This is Christmas season, so there isn't any reason we can't dance the Christmas polka. Here sleigh bells ringing, everybody singing, dancing the Christmas polka. trees and holly make everyone so jolly, and love just builds. It's a sight to behold for the young and the old. The jaar hoor je de kerst op de radio. ZFM wenst u allemaal fijne dagen en een voorzitter.